uur. Jeroen van met het NOS Journaal. Al bosbranden in het gebied. Het gaat om zo'n 60.000 mensen. Het stadje ligt midden in een zeer olierijk gebied. De brand werd door de harde wind en hoge temperaturen in korte tijd veel heviger. Een aantal huizen is al in de as gelegd en door de stevige wind regent het as op de bewoners van de stad. Volgens ooggetuigen is er sprake, is er paniek en proberen mensen snel weg te komen. Ted Cruz stapt uit de strijd om de republikeinse nominatie voor het Amerikaanse presidentschap. Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst na afloop van de voorverkiezing in de staat Indiana. Donald Trump heeft de verkiezing bij de republikeinen gewonnen, blijkt uit de eerste peilingen. Trump zou ruim boven de 50% uitkomen. Bij de democraten heeft Bernie Sanders gewonnen, maar bij die partij is Hillary Clinton al bijna zeker van de kandidatuur. Onderzoekscollectief Bellingcat heeft nieuwe informatie gepubliceerd over de herkomst van de boekinstallatie, waarmee vlucht MH17 vermoedelijk is neergehaald. De raket zou komen van een bataljon uit Koersk. Daarmee lijkt opnieuw meer duidelijk te worden over wie het vliegtuig twee jaar geleden neerhaalde boven Oekraïne. Kort na de ramp dook al foto's op van de installatie, maar op die foto's was het identificatienummer deels onleesbaar. In Scheemda woedt nog altijd een grote brand in een papierloods. Inwoners van het dorp en het nabijgelegen Heiligerlee hebben een NL-alert ontvangen met het advies om de rook te mijden. De brand is op het terrein van een afvalverwerker. De verwachting is dat de brand nog de hele nacht zal woeden en mensen ook last zullen houden van de rook. De brandweer probeert te voorkomen dat de vlammen overslaan naar een kantoorgebouw naast de loods. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt tussen de 4 graden aan zee tot dicht bij nul in het binnenland. Plaatselijk is er kans op wat mist, maar de dag begint zonnig. Later ontstaan er wat stapelwolken, maar het blijft wel droog.